Er werd met vuurwerk gegooid en daarop werd het plein door de ME schoongeveegd. Een onbekend aantal relschoppers is opgepakt. Het is nog steeds onrustig in de straten rond het Haagse Jonkbloedplein. De politie werkt ook in andere steden aan een rustige terugkeer van de honderdduizenden voetbalfans die in grote steden de WK-finale hebben bekeken. Was extra mankracht voor opgeroepen. Volgens de eerste berichten lopen veel pleinen waar grote videoschermen stonden, zoals het Museumplein in Amsterdam, snel leeg. En ook in Utrecht op onder meer het Lucas Bolwerk pakten veel supporters na afloop meteen hun fiets om naar huis te gaan. Op de Neude in Utrecht was het even onrustig en ook in plaatsen als Deventer, Apeldoorn en Zwolle zijn wat incidenten geweest met het afsteken van vuurwerk, vechtpartijen en vernielingen. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. De gouden bal voor beste speler van dit WK voetbal is gegaan naar de Uruguayaan Diego Forlan. De voetbaljournalisten gaven hem ruim 23% van de stemmen. Wesley Sneijder krijgt de zilveren bal. Hij eindigde dus als tweede met bijna 22%. En de Spanjaard David Villa werd derde. Voorlan volgde Fransman Zinedine Zidane op... die vier jaar geleden werd gekozen tot beste speler van het WK. In de hoofdstad van Oeganda zijn bij twee bomaanslagen zeker 30 mensen gedood. De bommen gingen af in twee restaurants waar naar de finale van het voetbal werd gekeken. Volgens het persbureau AP zijn onder de doden ook Europeanen en mogelijk Amerikanen. Volgens de politie zit de Somalische militante groepering Al-Shabaab achter de dubbele bomaanslagen. Het weer wisselend bewolkt met nog een enkele bui. koelt af tot zo'n 17 graden. Komende dag wordt het 22 tot ruim 30 graden in het oosten en er vallen nog enkele buien.